van de Marconi Award voor beste zender is... Ah, Welkom. Je luistert naar de beste zender van Nederland. Hilke Boersma. Hoi Hilke. Boost your life. Your life. is je bent bij de pre-party van je weekend. Dit is de Slam X Marathon met nu bij ons in de studio... de Boy Next Door en Lucas Nicolas. Welkom eh, bij de beste zender van Nederland. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, jongens. Gefeliciteerd. Ja, we gaan het nog vaak roepen. Dus eh, ja, lekker doen, ik, heb het nu even geroepen, dan weer een uurtje niet eh, weer. Hoe is het, boys? Ja, lekker man. Lekker. Ja, zeker. We zitten er goed in. Dus, Ja, heerlijk. We komen zo maar even op, eh, op die nieuwe track uh, voor jullie. Hoe was, eh, hoe was de afgelopen tijd, de uh, Boy Next Door, Lex? Ja, druk in december, denk ik. Ja, goed, zeker. We hebben toffe shows gedaan. En nu is het altijd een beetje een, een maand dat het iets rustiger is. En dan zitten we veel in de studio voor te bereiden voor ja, vanaf zeg maar april weer zo tot en met de zomer. Dan gaat het weer verder eigenlijk. Ja. En eh, nee, dat gaat hartstikke goed. Dus, eh, ik hoor dat vaak, ja. Dat het dan januari is aangebroken en dan gaat iedereen de studio in. Ja. Hoe ervaar jij dat? Vind je dat fijn? Of heb je zoiets van, ja, het mag voor mij wel weer, eh, weer zomer worden? Maarten, weet je wel. Voor mij mag het sowieso altijd zomer zijn. voor mij mag het altijd zomer zijn, ja. Maar je houdt het ook niet altijd vol als je dit heel het jaar door hebt, zoals in de zomer. Dus het is ook wel lekker als je ja. een periode iets rustiger hebt. Dus, ja. ik vind het grappig dat je dat zegt, dat je van, van jou altijd zomer mag zijn. Want dat hoor je ook in je muziek natuurlijk. Veel zomerse, zomerse klanken. Hoe bepaal je wat je sound wordt? wordt. Want ik kan me voorstellen, je hebt het afgelopen jaar gehad... en dan ga je de studio in en dan ga je denken van... nou, welke kant ga ik op? Is dat anders geworden de afgelopen jaar? Ja, ik moet zeggen dat sinds eh, deze nieuwe track eh, Hollywood hebben we wel een, eh, een bepaalde switch gemaakt in de sound. Het is iets meer housey, het is allemaal wat meer up tempo. Dus we gaan een beetje van het Latin-achtige af, zeg maar. En dat hebben we ook wel bewust gedaan. En ja. ja, de muziek groeit gewoon mee met ons, denk ik. Dus eh, ja. Hey, twee grootste hits zijn natuurlijk eh, La Collegiala met Johnny Bernal en eh, Whenever met uh, Amsterdam. Dit is wat anders dan, als ik het zo hoor. Ja, klopt. Dit, is, dit is echt wel een andere track en ja, we zijn er super blij mee hoe die is geworden. Dus, ja. ja. je had het net al over kroegtechno. Ja, zeker. Dat, wordt het nieuwe genre, toch? Ja, dat ownen we gewoon. Wat is kroegtechno? Ja, gewoon up-tempo, wel housey, maar wel gewoon met een goede vibe. Gewoon wat je in de kroeg kan draaien, zeg maar. Oké, dus ja. gelijk, eh, gelijk sfeer, zeg maar. Juist, uh, juist. Hey, je hebt een nieuwe track gemaakt, Hollywood. Je ja. kwam eh, Lucas Nicolas tegen. Dit is dus Guus Meeuwers. Met een Nacht, toch? Volgens mij is het origineel. Ja, klopt. klopt. En hoe is dit gegaan? Ja, ik, ehm, eh, ja, dat kan Lucas het beste vertellen, denk ik. ja, ja ik, eh, nou, ik ben gewoon singer-songwriter, maar ik eh, doe op TikTok ook vaak vertalingen van Nederlandse nummers naar het Engels. Ja. En vorig jaar zomer ben ik flink viral gegaan toen ik dus Het is Nacht had vertaald. Ja. En ik maak normaal gewoon akoestische pop, maar Lex die benaderde mij met... ik heb eigenlijk wel echt een heel erg tof idee om wat compleet anders te doen. Ja. Studio ingedoken en ja, hier zitten we. Dus jij had die track al. Toen dacht jij van, nou, er moet een beat onder of iets, iets tropischer erbij. En uh, zo ja, samen in de studio. Ik kwam hem tegen inderdaad op TikTok. En eh, ik hoorde die, eh, dan, dan, maakt hij dus een stukje daarvan. En dat vond ik gelijk super tof. En ja. daarnaast Guus is natuurlijk een Brabander. Ik ook. Het is nachts een van de grootste Nederlandstalige nummers alle tijden. Ja. Ik dacht, laten we onze werelden gewoon combineren. En ja, dit is het resultaat. Dus, ja, je hebt hem verengelst. Dus hij kan internationaal groter gaan worden. Is dat, is dat het plan? Ja, dat is altijd het plan, denk ik. Dus daar zo <laughs> gaan we altijd een, eh, een release in. Dus eh, ja, het is een leuk haakje voor in Nederland natuurlijk. En daar, eh, ja, zo willen we het ook al brengen. Maar voor, voor het buitenland is het gewoon een hele nieuwe track. Dus, Zeker. Ja. En nu is de grote vraag natuurlijk, heeft Guus hem al gehoord? Nee, we hebben, Guus heeft denk ik ongeveer 800 berichten gehad waarin hij getagd is. Maar nog steeds niks gehoord, hè? Dus, nee, nee, nee, hij laat me niet van zich horen, nee. op een gegeven moment moet hij wel, toch? Ja. Ik bedoel, als hij er niet meer omheen kan, dan... dat is ja. de bedoeling. Ja. Laten we het hopen, laten we het hopen. Eh, je gaat hem draaien, toch? Ja, ik eh, ben heel benieuwd. Ehm, tot eh, vijf uur bij ons in de DJ-boot. The Boy Next Door met dus de nieuwe track. Hollywood heet hij samen met Lucas Nicolas. Ga je er lekker op. Laat van je horen via de Slam-app. En dus tot vijf uur bij ons in de Slam Mix Marathon. The Boy Next Door. smile as you ask me for a cigarette. It's 2 a.m. We're lying in bed in a hotel in a city where nobody knows, where nobody hears is where we're all on our own on the floor. There's a bottle of wine and a pile of clothes that could be either yours or mine. We turn the radio down and close our eyes. We pretend that we're still dreaming, then go straight back to paradise. takes me all the way back to the start of the night we went away. Cause we've got nothing to lose, no way soul. Slam. My G, Titi VIP, el baño. Baby, my is from Casablanco Me gusta su sonrisa, aunque me haga daño. I live like sopranos, italianos. I've been el chico for 50 años. Me gusta su culazo periando. Le das hasta le gusta este tamaño. Dale papi champaño. Sí. Eh, eh, eh, Either I slow down the trip or I speed up the visa. Man, I wanna leave ya. Grab Eliza, bring her to Ibiza. Introduce you to Richie Akiva. My broski bonito, he needs a bonita. África, bien loquita. Gracie con mi amor, mi amiga. Ella sabe que está bien rica. ¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, donde la gente 42, You see me do me dirt, dirt, dirt, So me better work, work, work, work, work. Praat niet veel met je bitch, geen maar twee bar. Pull up in de hoep, die pull up in de spacecar. Ik show love, maar de haten zeg ik stay far. Genoeg kennis, je kent me genoeg bangers. Zetten genoeg herren, ze kennen de ploegstennis. Slaughter Force gang, praat zaken met me, wat is nu de opbrengst? Had je donnie bitch, als ik nu zijn wil ik die money van voor die bricks. Geen score, I see in mijn mouth borrel. Lekker, lekker. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. De vrijdag van Nederland, de pre-party van je weekend. Dit is die gigantische Slam X Marathon met uh, lekkere vibes, Alsof het nog zomer is. Nou, die zomer moet je manifesteren. Dus Boy Next Door. Tot vijf uur bij ons in de Slam X Marathon. tell, wholesale. Don't tell, won't tell. Baby say I don't talk, dog, but she told on me. Oh well, take a picture with me, with the flick on dick. Baby stick to me, and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. Go double D, and I'm here to put this dick on you. I'm stuck on pussy, and yours is right. Rip riding the poles, and them doors is tight. And I'ma give me a shot for the end of the night. That's pussy, get pussy, and baby, that's pussy for life. Winding, grinding, up on vrijdag van Nederland. De pre-party van je weekend, de Slam X Marathon. Jelmer die stuurt, uh, ons saaie kantoor is nu veranderd in een feestcafé dankzij deze set. Lekker bezig daar. En Elise die stuurt nog een uurtje werken, maar dat is eh, zo geen enkel probleem. Wat een heerlijke set. Om te horen. Nog eh, tot vijf uur bij ons in de DJ-booth tijdens de Slam X Marathon. The Boy Next Door. Marathon. Lamb. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. this. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, this away from. Easy now, no need to go down. Rotterdams geworden, dankzij deze set. Dat stuurt eh, Bart in de slam heb Hij sterkte daar op eh, de A27. En er wordt nog eh, een half uurtje gewerkt. Stuurt Remco in de slam heb maar de baas is al naar huis. Dus dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren. Het is de soundtrack tijdens de vrijdagmiddagborrel. The Boy Next Door tot 5 uur in de Slam Mix Marathon. just walk again. We had no broke up, no phone, cool and it. Do you have a style of your own? Me never know, I saw you master the saxophone. Cause you sound like the talk of the town, yeah. I'm lucky when you run, come around, yeah. Make me wobble, make me whole body bubble. I me know I say a trouble when you're ready for the double and you hit that. Look at the mix. Can I, can I shake that thing? Miss I better shake that thing. Yeah, Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, oh get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get conked up, percolate anything you want for call it hostility. If I don't shake that thing, miss. Can I, can I shake that thing? Miss I better shake that thing. Yeah, Donna, Donna, Jody and Rebecca. Shake that thing, miss. Can I, can I shake that thing? Miss I better shake that thing. Yeah, Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, oh get busy. Just shake that beat drop, just it, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want, don't take pity, to see you get Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want for call it facility if I don't take pity. Want to see you get live when the rhythm is a ride. And my lyrics are provide electricity. Y'all nobody can tell you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. You know the car with us, them not war with us. You know the club, them Bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill a buzz, I'm in the habit of sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug. lekker op, toch? Kroeg Techno. De Boy Next Door bij ons in de Slam DJ Booth tijdens de pre-party van je weekend. Dit is de Slam Mix Marathon. They like me, I want to love me like they love pop. But in New York for They tell you I'm local. the plan is to chunk on full of focus, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now, Shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooded, they buy, and they ready to go. go okay, well, bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a bug. I'm in the habit of sex, I make it love, so come give me a hug if you ain't getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into love, so come give me a hug if you ain't getting rough. Go, Shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. in de Slam app. Dry January wordt vrij moeilijk met deze set. Krijg je zin om te zuipen hiervan, stuurt. Ja, je gembershot kan ook heel lekker zijn, hè? Ga er gewoon voor. En Melissa, nog een uurtje werken. En dit is eh, heerlijk gaan met The Boy Next Door. Tot vijf uur bij ons in de Slam X Marathon. Ga je lekker, laat van je horen via de Slam app. knallen met eh, de gewichten in de sportschool. Heerlijk met de Slam X Marathon. Goed weekend stuurt eh, Jan via de Slam app. Nee, die schijven gaan door het dak, hè?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 Met met de Bounce van Maupi in de set van The Boy Next Door op Slam. Dekker mag natuurlijk ook niet in de slammix Marathon ontbreken. Satisfier. In een goede kroeg techno mix. De boy next door tot 5 uur in de mix. Un 1, Francesco en qu'on mm. Acide. Francesco en Acide. dat het eh, bijna weekend is. De laatste paar minuten van The Boy Next Door in de Slam Mix Marathon. Wow, wow, wow, the boy next door! Op een gegeven moment kwam zo'n maat van jou naar me toe die zegt... nu is de rust voorbij volgens mij. Dat was na Roxy Dekker en toen eh, ging eh, de beuk erin. Ja, ze kennen het. Ze kennen het concept. ze wisten waar het heen ging. Juist. Leuk man, thanks. Lekker man. Lekkere op, eh, opbouw van je set. Ook veel positieve reacties in de Slam-app. Kijk, leuk om te horen. hoop mensen in de sportschool die helemaal door het dak gingen. Dus je hebt mensen weer een beetje fitter gemaakt, denk ik. En mensen vragen ook van, waar kan ik die gozer zien? Waar kan ik die gozer zien? Ja, januari is eh, natuurlijk een rustige maand, maar er komen vast weer eh, gigs aan. Ja, eh, check het vooral op mijn Instagram, @theboynextdoor En daar, daar posten we alles. En sommige dingen mogen ook nog niet bekendmaken, geloof ik, voor de zomer. Dus ik moet daar altijd een beetje mee uitkijken. Maar ja. er beloven mooie dingen aan te komen. heb je weer een boze manager, dan moet je niet Ja, nee, dat willen we niet. Dat wil niemand. Ik hoorde een hoop edits van je. Zijn die ook ergens te downloaden of te checken? Of ehm, is dat niet exclusief voor jou? Nou, er zijn wel edits die te checken zijn. Ik ga het denk ik wel posten op, op een Soundcloud of zo. Dus eh, moet ja. even Ja, leuk man. Veel eh, herkenbare tracks, maar dan Altijd. Eh, kroegtechno. Hè, zeker. wat je maakt. Wat zeker. en je nieuwe track Hollywood overal te streamen natuurlijk. Ja, zeker man. thanks voor je komst man. jullie bedankt. Jullie bedankt. Zometeen in de Slam X Marathon. James Hype.